Vijf uur. Raymond en Wesha afschaffen van het eigen risico in de zorg. In het tv-programma Buitenhof zei hij dat het eigen risico nooit een belemmering mag zijn voor mensen die zorg nodig hebben. De oppositiepartijen SP, GroenLinks en PVV willen van het eigen risico af. Maar Van Rijn benadrukt dat de 4 miljard euro die het eigen risico nu oplevert... dan wel ergens anders vandaan moet komen. Daarom wil hij bekijken of het een optie is om zorgpremies te verhogen of mensen meer belasting te laten betalen. In Amersfoort hebben honderden feestgangers de politie afgelopen nacht bekogeld met stenen. Een agent is daarbij gewond geraakt en enkele politiewagens raakten beschadigd. De politie was naar het feest gekomen omdat er een onrustige sfeer hing. Een meisje van 17 weigerde om weg te gaan en beledigde agenten. Toen het meisje werd opgepakt keerde een groep van zo'n 250 mensen zich tegen de politie. Agenten gebruikten wapenstokken en politiehonden om de situatie in Amersfoort weer onder controle te krijgen. Na een grote vechtpartij op de Wallen in Amsterdam zijn gisteravond negen mensen aangehouden en die zitten nog steeds vast. Bij de vechtpartij zijn verscheidene mensen mishandeld, onder meer met kapotte glazen, schrijft de politie op Facebook. Twee mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een motoragent werd tegen de grond geduwd, hij raakte lichtgewond en doet aangifte. Waarom er werd gevochten op de Wallen is nog niet bekend. Feyenoord heeft zijn koppositie verstevigd. De Rotterdammers wonnen in Eindhoven de topper tegen PSV met 1-0. Feyenoord heeft na zes wedstrijden nog geen punt verloren. en staat nu vijf punten voor op de nummer 2 PSV. AZ won uit met 2-0 van Pek Zwolle en Sparta was thuis met 2-0 te sterk voor NEC. De wedstrijd Heracles-Ajax is nog aan de gang. Formule 1-coureur Max Verstappen is bij de Grand Prix van Singapore zesde geworden. Hij startte vanaf de vierde plek, maar door een slechte start zakte Verstappen snel terug. De race werd gewonnen door Mercedes-coureur Nico Rosberg... en daarmee heeft hij de leiding in het WK van de Formule 1 overgenomen... van zijn teamgenoot Lewis Hamilton, die in Singapore derde werd. En dan het weer, vrijwel overal droog, weinig wind, 19 tot 22 graden. Ook vanavond droog, vannacht koelt het af naar 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag staat file tussen Sloten en Schiphol 4 kilometer. Dat komt door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. De vertraging is ongeveer 10 minuten.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 Straks meer. Maar nu eerst het NOS.